Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Politici werden vorig jaar twee keer zoveel bedreigd als het jaar daarvoor. In het AD staat dat er 1125 meldingen kwamen. Bijna de helft daarvan waren voor Geert Wilders van de PVV. Er kon weinig aan gedaan worden, omdat die meldingen, die bedreigingen uit Pakistan kwamen. Dat land heeft geen verdrag met Nederland om daders op te sporen. Honderden bedreigers konden niet worden vervolgd... omdat bijvoorbeeld Twitter of Instagram de gegevens niet wilden delen. De afgelopen vier maanden moesten 575 cafés dicht door geldproblemen. Dat komt door corona en de prijsstijgingen, zegt een onderzoeker in de krant Trouw. Het uitgaansgedrag verandert. Jongeren kiezen vaker voor een terras overdag in plaats van s'avonds stappen. In Limburg sloten er van alle provincies de meeste kroegen. De Italiaanse premier Meloni belooft hulp aan het overstroomde gebied in het noorden van het land. Ze was in een van de ondergelopen stadjes. Italië wil een beroep doen op een fonds voor natuurrampen van de Europese Unie. De overstromingen hebben aan 14 mensen het leven gekost. En niet iedereen zit te wachten op de lange TikTok-rijen in Amsterdam. In het centrum zitten een broodjeszaak en een snackbar die door TikTok super populair zijn geworden. Iemand was dat zo zat dat hij de straatnaambordjes heeft veranderd om de toeristen om de tuin te leiden. Buurtbewoners kunnen er wel om lachen. Ja, ik moest heel erg lachen. De kok stuurde het gisteren door. Het was mezelf niet opgevallen gisteren tijdens het werk. Maar ik eh, vond hem heel grappig. Die tenttuin, vinden wij het allerergste. Die, die rijen mensen en al die toeristen en zo. Wat vindt u ervan? Dat er een enorme rij staat voor een eh, broodjes-koffiezaak? Krankzinnig. Maar hebt u de, de volgende straat gezien? In de Runstraat. Voor, de, voor die frieten. Dat is de Rijstraat geworden. Ja. ja, inderdaad. De Berenstraat heet de Schapenstraat. En de Runstraat, dat is nu de Rijstraat. Wie die straat straatnaam heeft veranderd, dat is niet bekend. Het weer nog. Vandaag af en toe wolken, maar ook veel zon. In de middag zijn er in het binnenland wel flinke buien met mogelijk ook onweer. Alleen in Zeeland blijft het helemaal droog. Het wordt 17 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is veel vertraging door een ongeluk.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 In Spijkenisse zijn twee jongens van 17 neergestoken. Ze kregen ruzie met de man die de twee jongens neerstak. Waarmee is niet bekend. De politie is nog op zoek naar de dader. De Italiaanse premier Meloni belooft hulp te bieden aan het overstroomde gebied in het noorden van het land. Ze was in een van de ondergelopen steden en zag met eigen ogen hoe de situatie is. De Foo Fighters hebben een nieuwe drummer. John Fries is de opvolger van Taylor Hawkins... die ruim een jaar geleden plotseling overleed aan een hartstilstand.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 If you don't look out, are you'll their right. The heroes, the heroes return, and the royalty attend, while the angels learn that the pain never ends. The pain never ends. this is war the media so comes and opposes ah, The heroes return and the riots attend while the ancient land That's the pain in the city in Jerusalem white and one.